een grote forse zeeman en een blond kind van de Rijn. Die gingen allebei onbekend naar het zielertaal, heel fijn. Daar leerden zij toen elkaar kennen, onvergetelijk was die tijd. Hij kon haar daar heerlijk verwennen, die lieve blonde het was in Zillertaal, in het mooie Zillertaal, waar hij haar zag al voor die allereerste keer. Het afscheid viel hem zwaar, maar het moest toch zo zijn want hij moest terug naar zee en zij naar Ken dacht zo vaak terug, al aan die mooie tijd. Waar hij eens vond zijn groot geluk, dat nu zo ver weg lijkt. Zijn schip deinde over de golven, hij dacht aan Melanie. Te midden van woeste stormen zong hij deze middag Zillertaal, in het mooie Zillertaal, waar hij haar zag al voor de allereerste keer. Het afscheid viel hem zwaar, maar het moest toch zo zijn, want hij moest terug naar zee en zijn naar aan am Rijn. dan in een haven zijn. Hij sprong snel op de eerste trein en ging naar Köln am Rijn. Hij was nog maar pas aangekomen en zag wat hij niet had gedacht. Zij had al een ander genomen, ze had niet langer meer gewacht. Het was in Zillertaal, in het mooie Zillertaal, waar hij haar zag al voor de allereerste keer. Het afscheid viel hem zwaar, maar het moest toch zo zijn. Want hij moest terug naar zee en zij naar Köln aan Zillertaal, in het mooie Zielertaal, waar hij haar zag al voor de allereerste keer. Het afscheid viel hem zwaar, maar het moest toch zo zijn, want hij moest terug naar zee en zijn naar aan de